Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Er is nog veel onduidelijk over de aanval op Iran van vannacht. Iran zegt dat ze kleine drones uit de lucht hebben geschoten. En vermoedelijk zit Israël daarachter. Je hoort correspondent Daisy we zien voor nu dat ze vanuit Iran vooral laten zien dat er niks aan de hand is. Geen berichten over schade, gewonden, doden. Teheran ontkent. Maar wat er vannacht echt gebeurd is, is voor nu in een land als Iran echt nog heel erg moeilijk te verifiëren. Ja, Amerikaanse bronnen zeggen dat Israël de aanval met opzet klein houdt. Het land wilde zo alleen laten zien dat ze kunnen toeslaan als ze dat willen. In het zuiden van Oekraïne zijn acht doden gevallen bij een Russische aanval. Onder die doden zijn ook twee kinderen. De laatste tijd vallen er vaker slachtoffers door Russische aanvallen. De Oekraïense president Zelensky roept westerse landen opnieuw op... snel hulp te leveren voor de luchtverdediging. Schiphol gaat weer boerderijen opkopen om aan de stikstofregels te kunnen voldoen. De luchthaven wil een vergunning voor vluchten op Rotterdam Airport. En daarvoor moeten twee boeren hun bedrijf verkleinen, zodat er stikstofruimte komt voor Schiphol. En hoeveel ze daarvoor betaald krijgen, dat weten we niet. Ja, let even extra op je snelheid in de auto. Want in 25 Europese landen houdt de politie al de hele week een flitsmarathon. het gebeurt met mobiele flitspalen en laserguns. De, de kracht van vandaag is eigenlijk ook dat hij toch wel een beetje verrast wordt. Het is natuurlijk wel een mooie vraag waarom heel veel mensen in Europa remmen... bij bepaalde dingen zoals wegwerkzaamheden en de Nederlander alleen met de flitspaal. Dus van deze week even een verrassing. Te hard rijden is volgens de politie een belangrijke oorzaak van veel dodelijke ongelukken. Ook dit weekend wordt er nog volop gecontroleerd heb ik nog het weer voor je. Vanmiddag trekken er nog steeds pittige buien over. Met kans op onweer ook, bij een graad of 11. En later vanmiddag droogt het wat op en is er ook meer zon. Morgen een mix van zon en buitjes dan, bij een graad of 10.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 We zijn op tijd ingeschakeld. <laughs> ja, heel goed. Jullie zijn er wel op tijd, ja. Maar hier komt-ie. Ja? Okido. Welkom bij het ZFM radioprogramma. Morgen is het weekend. Weekend, weekend. me tell you all a story about a mouse named Lori. Yeah, Lori was a mouse in a big brown house. She called herself the hoe with the money, money flow. But fuck that little mouse, cause I'm an albatross. Woo! I'm an albatross. Yeah, Lori said she was a mouse, smoked Welkom, nogmaals welkom. Ja. Nogmaals, morgen is het weekend. ja. Mhm. Maar het is weer niks, hè, het weer. Het is weer echt eh, dramatisch. Prut. Dus. ja, Helaas, doen we, ja. we doen er niets aan. Helemaal niks, nee. Nee. Gelukkig, hè? Maar wat gaan wij vandaag doen? Ik, eh, ik heb allemaal liedjes met, ehm, over eh, oorlog. Oorlog, oké. En ik heb een paar nummers over politiek. Oh. En de, eentje daarvan die wou ik toch echt laten horen. Dus, eh, Daar beginnen we mee zeker. En beginnen we daarmee? Dat kan. Ja, als je hem zeker wil laten horen, dan is kijk, eh, dat... ja, over de formatie gaat dat. Het is een eh, oh. satirisch nummer. Door Wilders, Van de Plas, Jussukov en... Uh, wat heet die andere nou? <laughs> Eh, nou, hoe heet hij nou? Eh, Pieter. Pieter, omzicht. Pieter. Ja, goedemorgen. Ik ben er ook weer. ja, <laughs> daar beginnen we dus mee. Ja. met glans. Ik had niet durven dromen dat ik na al die jaren aan de macht zou komen. Ik kan niet wachten om migratie te beperken. Maar nu is nog de vraag of iemand samen wil werken. Niet links, maar rechts. We zijn aan het formeren. Ik hou me aan de grond, het maakt zo'n liefste negeren. Niet links, maar rechts, we zijn aan het formeren. Het schiet nog niet echt op, maar wil echt heel graag regeren. Niet links, maar rechts. We zijn aan het formeren. Ik snap er echt geen kut van hij moet nog een hoop leren. Niet links, maar rechts. Ik mag niet mee formeren. Ben tegen het partijkartel en vaccineren. Zeg Cherry, wat de fuck doe jij hier? Je hebt verdomme net drie zetels. Ja, ik dacht dat dit erg was in de politiek. Maar jij slaat echt alles, Jerry. Gedogen, dat kan ook. Met die lange met pieten. Zeg jongens, waar is Pieter? Waarschijnlijk zit hij met de huil in het hoekje van de dossierkast. Hé, hey, kijk, daar hebben we Frans. Of kijk, daar hebben we Frans Timmermans ook. Niet rechts maar links. Ze zijn aan het formeren. Ach, laat de boel klappen en laat mij het proberen. Niet rechts, maar links. Ik wil heel graag formeren. Laten we over links gaan en de kiezer negeren. En dan doe ik nu even het refreintje in het Spaans. hou gewoon je bek, Frans. Kun jij alsjeblieft van Timmermans van het podium trekken? Ik luister nog liever naar een islamitische moskee... dan dat ik nog eens komen naar Frans Timmermans moet luisteren. Hé hey jongens, ben ik nog op tijd om mee te zingen? Vond je deze video leuk? Wil je meer zien van Ongehoord Nederland? Like dan de video en volg... to me. Oh, I destruction of Warm these tears to thousands of mothers. born. It ain't nothing but a heartbreaker. dit wel een van de betere ja, war songs. Ook qua inhoudelijk inderdaad. Ja. Where is it good for? Ja. Absolutely nothing. ja, nee, zeker. Ja. ja. Dus, eh, Vandaar dat je hem gedraaid hebt, ja. Ja, ja. ja, ja, ja, We hebben natuurlijk weer een appje ook gehad van Marcel. Ja, is hij weer op vakantie? Nee, hij is oh. werken, schat. Hij is werken jij is niet altijd op vakantie. Nou. volgende week ben ik er niet, hè? <laughs> Nee, je zou 26 mei er niet zijn. Eh, nee, nee. Oh, 26 april. Oh jee, wat moet ik nou? Ja, ja, ja, ja. Ja, nou. Hè? dat, daar heb je het al. Ja, daar heb je het al, ja. Word je wel weer verlaten. <laughs> ik ga gewoon hele lange nummers draaien.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 Aangezien hij nog geen reactie heeft gehad op zijn laatste mailtje, dus het is nog wat onzeker. Wat ik wel mag vertellen is dat mensen gewoon hun, de Facebookpagina van Marcel in de gaten kunnen houden voor de updates over de programmering. Hij heeft al een eh, teaser gepost, gepost met wat eh, ze in beide gevallen kunnen verwachten. Eh, of een interview met de Leidse hard rock metal band uh, eh, Parising over hun band, singles en aankomende nieuwe single. Dat in mei te, te, wachten staat. Of de derde uitzending van Play It Loud Dutch Fury dat in het teken staat van de Nederlandse metal scene. Als backup mochten ze onverhoopt niet komen dus eh, dan, dan, kan je dat verwachten. Ehm, en daar gaat het hoofdzakelijk om. Nou, klinkt heel positief. ja, hij heeft wel ja. zojuist bekendgemaakt dat eh, Bullet for My Valentine... de post eh, Jeetje, wat een naam. <laughs> Ascendancy Tour. Volgend jaar januari begint in de UK, in de United Kingdom. De en Europa. Ja, ja. ja. De tournee van, van die band. En eh, wil je ze zien, dan moet je naar het AFAS Live in Amsterdam op 11 februari. Volgend jaar dus, hè. Dit ja. niet met terugwerkende kracht. En... Ehm, dan kan je ze dan horen en zien. Ja, en, en eh, als eh, special guest komt Orbit Culture nou. nog mee. Dus. Heb, je, wat te doen 11 februari? Ik zou het bij god niet weten. Het is een, het is een endfietsen nog. Maar speciaal omdat we gewoon eh, oorlog hebben in uh, dinges, heb ik Metallica met One voor, uh, voor Marcel, speciaal. never know what has happened to him. Had I not been sure of this, I would not have permitted him to live. Where? Father? I need help. What is democracy? What is democracy? It's got something to do with young men killing each other. When it comes to my turn, will you want me to go? For democracy, any man would give his only begotten son. experience pain, pleasure, memory, dreams, or thought of any kind, this young man will be as unfeeling, as unthinking as the dead until the day he joins them. I don't know whether I'm alive and dreaming or dead and remembering. How can you tell what's a dream and what's real when you can't even tell when you're awake and when you're asleep? this is true or a dream. Deep down inside I feel the scream. This terrible silence stops in me. Now that the war is through with me, I'm waking up, I cannot see that there's not much left in me. Nothing is real but pain now. Hold my breath as I wish for death. Oh please went ahead and chopped off everything. Oh, God. Please make them hear me. They won't listen. They won't hear me. You know I do hope we left this for you. Hear me. Back in the womb it's much too real. trouble and I need help. help. Don't you remember when you were little? How you and Bill Harper would uh, string a wire between the two houses so you could telegraph to each other? you remember the Morse code. Darkness imprisoning me. patient death by himself. Hello. Goodbye, Father. Nobody pays any attention. If I had arms, I could kill myself. If I had legs, I could run away. If I had a voice, I could talk and be some kind of company for myself. Why did they get it over with and kill me? I could yell for help nobody help me. I've just got to do something and see how I can go on like this. dit was eh, Metallica met eh, One. Een stukje goed nieuws. Ja. Dubai onder water na historische regenval. <laughs> dus in één dag evenveel water gevallen als een heel jaar. <laughs> ja. ja. ja, maar ze zeggen dat ze, dat ze het opgewekt hebben. Hè? Dat ze wolken kunnen maken die regen... Ja, ja, kunnen laten vallen, ja. ja. ja ik heb ook in de krant gelezen dat experts dat eh, ontkennen, maar ja. Ja, ja ik, ik zal het niet weten. Ik ook niet, nee. nee. Maar dat vertelt het verhaal toch nooit. Hè? Volgens mij is het wel leuk nieuws voor ze, toch? Hè? Ja. ja. kan het daar eens eh, vruchtbaar worden. Ja. Dus en, uh, <laughs> ja? dat doen we straks al. De, de flaters van Trump. De flaters van Trump? <laughs> oh jee. Ik kan het goed niet. maar daar, eerst... Eh, kunnen we ook een hele uitzending aan wijden. <laughs> Ja? Misschien moeten we een uitmaken een politiek eh, kwartiertje of zo, hè? Oké, nou, dus eh, gaan we straks een politiek eh, kwartiertje doen. Ja. Ik heb nog wel wat meer met leuke okay. politieke liedjes. Maar eerst gaan we het programma van Goedemorgen Zandvoort live op ZFM Radio vanmorgen even laten voorlezen, ja? Ja. ja. Het programma van Goedemorgen Zandvoort live op ZFM Radio. Iedere zaterdagmorgen kunt u bij ZFM Zandvoort luisteren naar het radioprogramma Goedemorgen Zandvoort. De uitzending is van 10 uur ochtends tot 12 uur middags live vanuit Rabbel Race Café in de Blauwe Tram. Publiek is welkom. Michel Vase over het annuleren van het evenement Vintage at Zandvoort. Carina Veren op bezoek bij Team The Bullseye van Dance Academy. Frans Visser van Classic Concert over Ensemble 5. Gerard Kuiper is gestopt als voorzitter van de seniorenvereniging. Carina Veren bij Jurjen Mans, over het succes van Hangmaster. Jorge Martinez Galan over de voorstelling van Lagrimas Negras in de krocht. Ja, van, eh, en dat is dan de laatste voorstelling in de krocht eh, voor de verbouwing. Hè? Ja. En er was toelichting, eh, ehm, wat was het ook alweer? Jurjen Mans, is die de sportschool dus ik denk dat het succes van Hangmaster, eh, ja, een of andere... Ja. Dat je zo lang mogelijk moet gaan hangen of zo? <laughs> Hangmeester. maar, het maar ook maar net waaraan je gaat hangen, Je nek, je ja. benen, je armen. Ja, inderdaad, het is ongelooflijk, ja. ja. Maar goed, Trumps recente, oh, die is er nog niet. Oh ja, <laughs> oh, en dan komt hij. Of Gettysburg, heeft hij wat raars gezegd natuurlijk, ja. Oké. Okay. Gaan we dat nu doen? Ja? ik ben al bezig. Oké. Okay. Jongen, jongen. Oké, sorry. Donald Trump heeft de gaven om de, gaven om de verkeerde dingen op de verkeerde momenten te zeggen. En dat speciale vermogen was te merken tijdens een recente campagne-evenement... waar de voormalige president een van zijn grootste verbale misstappen in maanden maakte. Ja. ja. meer staat er niet. <laughs> Nou, dat was het. Nou, oké, ja. <laughs> Sorry. <laughs> Zoveel nou, heeft hij niet gemaakt. Dat is ook wel een flater, zeg. <laughs> dat is een behoorlijke flater, ja. Oh. Ja. Nee, ik... nee, muziek dan maar. Oké. Ik heb nu een eh, klein blokje Oekraïne. Oké. We beginnen met uh, Bayraktar. En dat is die uh, drone die Oekraïne van Turkije gehad heeft. En dat... eh, Oké, ja. dat was een heel groot succes. In het begin hebben we nog wel eens het eh, volkslied gedraaid van eh, Oekraïne. Ja. Ja? Ik heb straks wel een ander volksliedje Oké, achter ja. iets. Ja. Die hebben we ook wel vaker gedraaid. Oké. Прийшли окупанти до нас в Україну, форма новенька, воєнні машини та трохи поплавився їх інвентар. Байрактар. Байрактар. Ті танкісти сховали з кущі, щоб лафтем посьорбати довбані щі Та трохи у чах перегрівся навар Байрактар Байрактар Приперли зі сходу до нас барани для восстановлення великої страны Найкращий пастух баранячих отар Байрактар заводи, всяке озброєння, різне, потужні ракети, машини залізні. У нас на всі доводи є коментар. Байрактар Байрактар Вони захопити хотіли на зразу, а ми зачаїли на орків образу з російських бандитів. Робить примар. Байрактар Київська поліція справи заводить там пивцю рашистів ніяк не знаходить, хто винен, що в нашому полі глухар. Байрактар Байрактар Веде пропаганду кремлівський урод, слова пропаганди ковтає народ. Тепер нове слово знає цар. Байрактар группы Rockstar. Байрактар. у лузі червона калина похилилася. Чогось наша славна Україна зажурилася, а ми тую червону калину підіймем. Moeilijk achternaam. <laughs> ja, we hebben allemaal veel te veel klinkers erin. en ehm, met Kievnes en uh, Oekraïns volksliedje. Nu of eh, eerst over dat hert? Doe maar eerst over het hert. Ja, je vertelde vorige week dat je s'morgens in de duin had gelopen. En dat je zo'n hert verstrikt in het hekwerk had gezien, hè? En toen heb je de politie gebeld of de dierenambulance? Politie. De dierenambulance was er nog niet. Want ik eh, liep daar rond een uur of zes, half zeven. Oh, de dierenambulance is niet 24-7? Uh, eh, in Hoofddorp wel. Maar dit, hier kan de, de dierenambulance niets mee. Dit, eh, dit, Toch, ja. De politie Kijk, er ook niet? De politie ook niet, maar die boswachten, die die moeten de boswachten waarschuwen en de boswachter mag hem ah, afschieten. oké, ja. Ja, ja, meteen eh, kunnen bellen. Hoe heet hij ook alweer? Eh, eh, ja, ja, Het, Willem van der Sloot. Ja. ja. Hij maakt eerst een foto. En dan gaat hij helpen. Ja, ik, ik heb geen foto genomen. Ik had zoiets van... dat vind ik een beetje nee. te maar het, de hert heeft een nare verwonding aan zijn poot. Hè? Ja. De huid is opengescheurd staat het bot. Poeh. Ja. Ook heeft het dier een verwonding aan de rechterhand. Aan de achterhand. <laughs> Wat is de achterhand dan? achterhand is de achterkant van, de, van eh, het middenlijf. Dus een beetje de heupen en de benen. Oh, nou, aan de achterkant. dan. Ja, ja. Maar volgens Willem van Sloot heeft hij eigenlijk geen breuken kunnen ontdekken. Oké. Het hert liep goed weg, een beetje wankel, naar een van de aangrenzende tuinen. het is, <laughs> <laughs> eh, dus, eh, dus volgens Willem dat hij geen bloeding had dus we okay. gaan eh, goed monitoren of die, het, eh, of die het doorheen komt. Nou, ik had echt verwacht dat hij afgeschoten zou zijn. Door dus. Nou, gelukkig. Hè? Ja. Dus gelukkig dat hij... Eh, nou, heel mooi. Ja, zeker. Mooie foto ook wel inderdaad. Oh, Charlie was helemaal... Ja? Och, die wilde zo graag helpen met het hert. <laughs> Hap. <laughs> ja. maar het, is daarbij toch waar de asbest is geconstateerd? Ja. Oeh, hertje, pas op. Ja, dat is gevaarlijk voor hem. Moet hij niet gaan grazen? Nee. nee. Nou ja, volgens mij was hij daar wel druk mee bezig. Ja? Oh, eigen schuld. Ja. goed, volgens liefst maar. Hè? Ja. ja. Yellow Rose of Texas. Oh. Dat is natuurlijk ook een oorlogsnummer. Ja. And we were sharp, as sharp as knives. And we were so gung ho to lay down our lives. We came in spastic, like tameless horses. We left in plastic as numbered cars true. had no Billy Joel met ja. Good Night Saigon. Erg mooi nummer inderdaad. Ja. ja. Maar wat je vertelde, de veteranen waren er een beetje op tegen. Ja, die, die, die hadden een beetje de kleren in op het nummer. Omdat hij zingt alsof hij erbij geweest is. Ja. En hij is er natuurlijk helemaal niet bij geweest. Nee, eh, nee maar ja. Dat was niet in dienst. Vind ik op zich niet erg, nee. Nee, ik vind het ook geen... Eh, nee. Goed, de datum van de F1 F1. Ja, ik wil geen Heineken Dutch Grand Prix zeg ik. Waarom niet? niet? van F1. Nou, sinds eh, die Heineken-dame van belasting ontduikt. Hè? Ja, en Heineken nog steeds in Rusland actief is. Ja, ja. En ja, eigenlijk ook niet meer kan. Een beetje fout bedrijf. Ja. <laughs> dus, maar dan moet je ook geen Heineken bier meer drinken. Doe ik ook niet meer. Oké. Nee. nee. Hartstikke goed. Ja, hè, goed. Ik maar, het ook eh, niet. Het is duidelijk, eh, nee sorry, eh, in 2025 wordt de Grand Prix verreden op zondag 31 augustus. Oké. En dit jaar is natuurlijk op zondag 25 augustus. Nou, dat is wel mooi. Ja. ja. We zullen even voorlezen wat de Zandvoortse krant daarover zegt. Ja. Datum F1 Heineken Dutch Grand Prix 2025 bekend. De editie van 2024 staat nog voor de deur, maar de FOM, Formula One Management, heeft vandaag bekendgemaakt dat de 2025 Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix plaatsvindt op zondag 31 augustus. Die valt de Grand Prix van dat jaar in het eerste weekend na de zomervakantie in regio Noord. De kaartverkoop voor de Dutch Grand Prix van 2025 start eind augustus, vrijwel direct na de editie van 2024 die op 25 augustus plaatsvindt. De belangstelling is groot, voor dit jaar waren de reguliere weekendkaarten al snel uitverkocht. Wel zijn er nog kaarten beschikbaar voor Super Friday op 23 augustus. Super Friday is voor iedereen. Deze openingsdag is in de eerste drie jaren met recht uitgegroeid tot Super Friday, mede omdat deze dag toegankelijk is gemaakt voor een grotere doelgroep. Op het programma van die dag staan onder andere de eerste trainingen van de Formule 1, races van de Porsche Supercup en de F1 Academy. Het entertainmentprogramma van deze vendag wordt binnenkort bekendgemaakt. Jan Lammers, sportief directeur van de Dutch Grand Prix, met het afscheid van Jumbo als partner verdwijnt de Super Friday niet. Integendeel, we maken ons klaar voor de volgende stap, want voor ons is de Super Friday altijd al meer geweest dan alleen de opening van het raceweekend. We willen een ongeëvenaard spektakel creëren dat het beste van het beste in de wereld van sport en entertainment samenbrengt. Of je nu een doorgewinterde racefan bent of gewoon op zoek naar een bucketlist ervaring, Super Friday is voor iedereen en wordt dus in 2024 al spectaculairder dan ooit. Ja, dat inderdaad, ja. Ja. ja. ja. Ik ga nou wat anders laten voorlezen. Oké. Illegale prostituees ontdekt in Zandvoort. Donderdag 4 april heeft de politie in samenwerking met de gemeente een zogenoemde prostitutiecontrole uitgevoerd in Zandvoort. Punt. In een appartement aan het De Favokplein zijn twee vrouwen van Roemeense afkomst aangetroffen die werkzaam waren als illegale prostituees. Nee, dat is bij mij. Is dat bij jou? Nee? jou om de hoek. Oh ja, Versageplein, ja. Ja. is geweten dat daar een bordeel zat. Nou ja, illegaal bordeel. Ja, oké, okay, maar illegaal. Heb je geen, geen rode lampjes gezien? Nee, nee. <laughs> Oh ja, de eigenaar van de woning zal verantwoording moeten afleggen... voor het feit dat zijn pand beschikbaar heeft gesteld voor sekswerkers. Oké, ja. Mag dus Sinds niet. Sinds de zomer van 2022 worden regelmatig prostitueecontroles uit. Nou, moet je ook maar weten waar die zitten. Ja, maar daar worden controles uitgevoerd, maar ja. Hebben wij ook legale prostituees in Zandvoort, weet jij dat? Nee, in Haarlem wel. Ja, Daar weet ik veel te vinden. Ja, Amsterdam ook, ja. Eh. Nou ja. Maar wij hebben geen, geen roze buurt in nee, inderdaad, ja. En hoe vind je dat dan, eh, die, advertenties of die posters die je vorige week zag van... Eh, als je vermoeden hebt van criminele activiteiten... Ja, een winkel waar bijvoorbeeld niet veel mensen in komen of dat soort dingen. Ja. Ik vind het, ik vind een, beetje, beetje verklikkertje. Ik vind het, nee. Nou, dat klinkt op zich wel goed, maar ik vind het eng. Ja, wie ga je nou allemaal aangeven? Dat is, uh... Ja, goed, je zou een slecht lopende zaken hebben. Ja. Weet je, uh... Ik ben net aan het verhuizen met veel lampen of zo. Dus ja, nou ja, of, of, je bent, eh ja, je bent uit failliet gegaan. Dat kan toch? Ja, vind ik ook. Ja. En dan word je aangegeven als eh, verdacht bedrijf. Ja. Ah, ik, nee, ik vind dat... Uh... Nee, ik vind het ook te ver gaan weer, inderdaad. Ja. Nee. Ja. ja. Nee, ik ben het daar niet mee eens. Nee. Nou, mooi. Ja, het eens. We zijn het eens. Ja, we verdomd. zijn het eens, yes. Oh, dan moet ik even wat bedenken. Lekker <laughs> niet. Ja, als vrouw heb jij het zo makkelijk, hè? Ja, ja, ja, ja. Ik, ga, ik heb toen net al gezegd, ik reageerde niet op. Ik reageerde nog steeds niet op. <laughs> Henry! Nee. En die is er niet, die komt je lekker niet helpen. <laughs> Help. Nou, dan maar muziek. Dan maar muziek. Ja, oh, ik heb de Pokes met uh, eh, Waltzing Mathilde. En die, heeft natuurlijk door heel veel bands is die uitgevoerd, hè, Waltzing Mathilde. Maar is dat ook een uh, oorlogsnummer? Ja. ja. Ja? ook over de Eerste Wereldoorlog. Oh, wat heeft het met Mathilde te maken? Dat uh, Mathilde wilde dansen en er komt, de vriendje komt een beetje gehavend terug. Oh, op die manier. Dat, ja, ja, Het is ook een, een anti-oorlogslied. Ja, we zullen even luisteren, ja. Ja. When I was a young man, I carried my pack and I lived the free life of a rover. From the Murray's green basin to the dusty outback. I waltzed my Matilda all over. Then in 1915, my country said, son, it's time to stop rambling, cause there's work to be done. So they gave me a tin hat and they gave me a gun. And they sent me away to the war. And the band played Waltzing Matilda as we sailed away from the quay. And amidst all the tears and the shouts and the cheers, we sailed off for Gallipoli. Oh, well, I remember that terrible day when the blood stained the sand and the water. And how in that hell that they call Suvla we were butchered like lambs at the slaughter. Johnny Turkey was ready. He primed himself well. He showered us with bullets and he rained us with shells. And in five minutes flat, he'd blown us all to hell. Nearly blew us right back to Australia. And the band played Waltzing Matilda as we stopped to bury our slain. And we buried ours, and the Turks buried theirs, and it started all over again. Now, those who were living did their best to survive in that mad world of death, blood, and fire. And for seven long weeks, I kept myself alive, though the corpses around me piled higher. Then a big Turkish shell knocked me our soul head. And when I awoke in my hospital bed and saw what it had done, Christ, I wished I was dead. Never knew there were worse things than dying. And no more I'll go on, sing Matilda the green bushes so far and near. For the hang tens and pikes, a man needs two legs. No more waltzing Matilda for me. the cripples, the wounded and maimed. And they shipped us back home to Australia. The legless, the armless, the blind and insane. Those proud wounded heroes of Suvla. And as our ship pulled into Circular Quay, I looked at the place where my legs used to be. And thank Christ, there was nobody waiting for me to grieve and to mourn and to pity. And the band Matilda as they carried us down the gangway. But nobody cheered, they just stood and stared, and they turned their faces away. And now every April I sit on my porch I watch the parade pass before me. I see my own comrades, how proudly they march, reliving the dreams of past glory. I see the old men, all twisted and torn, the forgotten people ask me what are they marching for, and I ask myself the same question. And the band plays waltzing Matilda, and the old man. fever. Someday no one will march there at all.